Kok met het NOS Journaal. Rusland, Armenië en Azerbeidzjan hebben een overeenkomst gesloten... om de oorlog in de regio Nagorno-Karabakh te beëindigen. De premier van Armenië zegt dat daarmee de strijd om de enclave vandaag wordt beëindigd. Zijn land was al aan de verliezende hand. De Russische president Poetin meldt dat het verdrag voorziet in een Russische vredesmacht... die op dit moment langs de frontlinie wordt gestationeerd. De president van Azerbeidzjan zei in een televisieverklaring dat de overeenkomst van cruci cruciaal belang is voor de oplossing van het conflict. De gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan om de enclave leiden eind september op. De regio wordt gecontroleerd door Armenië, maar hoort volgens de Verenigde Naties bij het overwegend islamitische Azerbeidzjan. Minister Grapperhaus zegt nog niet vooruit te willen lopen op de versoepeling van de coronaregels. De minister overlegde vanavond met de veiligheidsregio's over de aanpak van corona. Hoewel de cijfers dalen, zijn we er nog niet, zegt Grapperhaus. <clears throat> Hij wil nog niet zeggen over de feestdagen, behalve dat december anders zal zijn dan voorgaande jaren. Overigens zijn regionale aanscherpingen zoals de avondklok nu niet aan de orde. Op de kieslijst van GroenLinks staan bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart meer vrouwen dan mannen. 60% is vrouw. Ook is 70% van de kandidaten onder de 40 jaar. Dat blijkt uit de voorlopige kieslijst. Gisteren werd al duidelijk dat Corinne de nummer 2 is, achterlijsttrekker Jesse Klaver. Ruud Brood wordt de nieuwe trainer van Aro Den Haag. Morgenmiddag wordt hij gepresenteerd. De 58-jarige Brood volgt Alexander Rankovic op... die twee dagen geleden werd ontslagen bij de Haagse club. Volgens aro directeur Hamdi luisterde Rankovic onvoldoende naar Martin Jol... die hoofd van het technisch hart is van de club. Het weer, de bevolking neemt geleidelijk toe. Op sommige plaatsen valt wat regen en verder kan lokaal mist ontstaan.